Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika wil weer meedoen als het gaat om het klimaat. Volgens Amerikaanse media maakt president Biden straks bekend dat zijn land de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2030 meer dan gehalveerd wil hebben, vergeleken met de uitstoot van 15 jaar geleden. Toen hij president werd beloofde hij al gelijk dat hij het anders zou doen. We bring America back, back into the Paris Agreement put us back in the business of leading the world on climate change again. Vandaag en morgen is er een online klimaattop waar 40 regeringsleiders aan meedoen. Een jongen van 17 heeft een taakstraf van 100 uur gekregen omdat hij mee heeft gedaan aan de avondklokrellen in Eindhoven. Volgens de rechter gooide hij eind januari met stenen naar de politie en kieperde die samen met een groepje andere railschoppers een auto van ProRail om. Bij een examenstunt op een school in Amstelveen was het vanochtend zo grimmig dat de politie eraan te pas moest komen. Er was een vechtpartij waarbij met eieren en vuurwerk werd gegooid. Na de mislukte stunt gingen tientallen leerlingen staan feesten op een parkeerplaats. Handhavers houden de boel in de gaten. En als het aan Real Madrid ligt, is het nog niet gedaan met de Super League, de nieuwe competitie van Europese topclubs. De bedenkers leken deze week één voor één af te haken, omdat er veel kritiek op het plan is. Maar de voorzitter van Real denkt daar heel anders over, zegt correspondent Rob Zoutberg. Het belangrijkste wat hij zei, de twaalf clubs die de Super League oprichten, die zijn nog steeds aan boord. Letterlijk, citaat, niemand is vertrokken of ze moeten gaan betalen als ze weggaan. Iedereen kent het contract. Het zijn allemaal zakenmensen bij de clubs. En wat hem betreft gaat het nog allemaal door. 9 van de 12 teams hebben zich nog teruggetrokken, behalve Real Madrid. zijn alleen nog Barcelona en Juventus overgebleven. Het weer. Zon, maar ook wat wolken vandaag. Het wordt een graad of 12. Morgen wat meer zon, maar het blijft fris. 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim-Velsen staat tussen Zandpoort en de A22 2 kilometer file.